De nacht kan het aan. De nachtclubs gaan weer open. Op 12 februari vanaf 9 uur. En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht. De nacht staat op jij ook? De gemeente Amsterdam gaat naar die plannen kijken. Nu moet de horeca s'avonds om 10 uur dicht en moet je zitten. Maar daar hebben de club niks aan, zeggen ze. Vanavond laat komen vijf IS-vrouwen en hun kinderen aan in Nederland. Ze zijn uit een vluchtelingenkamp in Syrië opgehaald. De vrouwen moeten hier binnenkort voor de rechter komen. Beveiligingsbedrijven op Schiphol moeten beter hun best doen qua coronaregels. Ze doen te weinig om hun personeel te beschermen tegen een besmetting, zegt de inspectie. Zo wordt niet gecheckt of mensen genoeg afstand houden en een mondkapje dragen. En beveiligers willen ook dat de plastic bakken, waar je bij de douane je horloge of riem in moet leggen, vaker worden schoongemaakt. Alle Nederlandse Olympische sporters in Peking hebben een negatieve coronatest te pakken. De chef de mission is opgelucht. Op dit moment is iedereen negatief van ons Nederlandse team. En we willen dat en hopen dat ook zo te houden. Morgen is de aftrap van de winterspelen met een openingsceremonie. En daarbij horen de vlaggenparade van alle landen die meedoen. Het weer, het wordt op steeds meer plekken droog. En ook morgen begint droog. Smiddag zijn er toch wel flinke buien met kans op hagel en onweer. Dan ook flink veel wind en een graad of ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 all the way from New York. like in the jungle. People whisper, people double talk. Once black fathers act so humble. met Undercover of the Night. Welkom bij deze Zandvoort Door live met Kate Bush en Babushka. yell out at night. There's a reply of blue silence. The screen is no comfort. I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be on the table tonight. Still, I walk up and down on the blue sky mine. will be your pocket tonight. The candy store do lie to the shareholders. They're crossing their fingers. They pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. Saw so caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining rescue. If the sugar refining company won't save. So Are Burning is eigenlijk ook een protestsong. Dit gaat over de mijnen die <clears throat> in eh, Australië aan de kaak werden gesteld door Peter Garrett. En die Peter Garrett die werd later nog minister in een Labour-kabinet in Australië. Dus het heeft hem eh, bepaald eh, wel goed gedaan als het gaat om zijn activistische houding in dat soort dingen. Grace Jones met Pull Up to the Bumper. ooit was dit het eh, hobbyclubje van eh, Duran Duran. Dat, dat had eh, alles te maken op een gegeven moment dat ze een beetje overhoop lagen met de platenmaatschappij. En toen dacht eh, Simon LeBon, weet je wat, ik ga eens even een ander groepje beginnen. En dat heet Arcadia. Eh, daar hebben ze een eh, wat minder bekend nummer. Hoewel, in het circuit van de, de alternativo's, waar ik er een beetje van een van ben, is dit wel een heel bekend nummer. The Flame, grote hit in Engeland geweest. Daarvoor hoorde je Grace Jones. We draaien er nog één tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. En dat is er eentje van een dame die ook nog regelmatig te horen is op enkele Fleetwood Mac songs.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 Bankpresident Lagarde liet vandaag merken dat de ECB renteverhoging later dit jaar niet uitsluit. Het moederbedrijf van Facebook heeft op de Amerikaanse beurs vanmiddag een kwart van zijn waarde verloren. Bij de opening bleek Meta omgerekend 211 miljard euro aan waarde kwijt. En grote gemeenten vinden dat de prijs voor stadsverwarming losgekoppeld moet worden van de gasprijs. Ze zijn bang dat gebruikers met hoge rekeningen komen te zitten en dat het draagvlak van de energietransitie vermindert. Het weer nog, het is bewolkt, soms is er motregen en het blijft een graad of acht. la Eh, dinsdagmorgen zou draaien... dan eh, weet ik eh, dat ik gepierendeeld word door één iemand. Die man is ooit platenplugger geweest. daar doe ik elke dinsdagmorgen samen mee. Met nog twee vrienden van dat programma. En dat zijn de heren Frank Paardenkoper, Tino Stuy... en de platenplugger in kwestie is Ger Loogman... En afgelopen week begon ik met een nummer van eh, The Dire Straits in de tweede uur met Espresso Love. Maar dit is toch geen hit geweest? Ja, maar het was al een bekend nummer. Dit is misschien ook niet zo'n heel bekend nummer geweest van Susie Quattro. Maar het is wel een top 10 hit eh, geweest. In 1974, drie weken lang heeft hij in de top 10 gestaan. Dus dan mag je wel spreken over een hit. En bovendien, het was ook nog heel erg leuk... Nicky Chin en Mark Chapman zaten erachter. De mannen van de glamrock, ken je ze nog? Van The Sweet en Mut, Ook een beetje uit die periode. Nou, dat geldt niet voor dit nummer. Ik vond dit trouwens ook wel een heel prettig nummer eerlijk gezegd. Van een van de mannen achter The Who. Samen met Roger Daltrey vormde hij eigenlijk het hart van The Who. Maar zelf had hij toch ook een heel eh, bekend eh, nummer ergens in de jaren 80 uitgebracht. Pete Townsend. En eh, dit nummer Overigens, voor de mensen die eh, Miami Vice bijvoorbeeld heel erg eh, gevolgd hebben... zat ooit nog eens een keer verstopt in zo'n aflevering. En het heet natuurlijk Face de Face. We got a weet nog dat ik eh, ergens eh, voor een piratenzender... waar ik eh, deel van uitmaakte in Zandvoort... de plaatjes haalde bij zo'n platenzaak. En half Amsterdam kocht dit nummer waarschijnlijk niet vanwege het nummer... maar vanwege de hoes. Dat weet ik dan nog wel. Ehm, en dat had ook wel een reden, want deze Denise Williams, geloof ik... Denise Richards. Denise Williams is nu iemand anders. Denise Richards, dat was de echte naam van Vanity... Die had eh, later eh, dus deze solo-kraker in de clubs. Under the Influence. En ik weet nog dat de verkoper van die platenzaak zei... nou, het wordt een hit vanwege de sproetje op de wang. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. En wat ik ook nog eh, ooit heb geweten is dat uh, Cornuit Mick Boskamp... <laughs> nog eens een keer op pad is geweest met deze Denise Ritter. En later kreeg ik nog eens een bedenkelijk gezicht van Prince. Want eh, daar gebeurden dus eh, wat dingetjes. Want hij was op de vizier toen ik om uh, Denise Richards een beetje te versieren. Maar goed, dat is uiteindelijk niet gelukt. Deze man komt straks. Bo Manning. En dit is Astrid. Uit 2013 met Fair Start Fire Hill. dat eh, waren nog eens tijden. En eh, min of meer maakte ze een beetje muziek eh, voor zichzelf hoor. Was dat een beetje Astrid en Fair Start Fire. En vlak na het hoofdlijnen van het nieuws had ik nog iets gedraaid. Dat was van Piekeren. Want mensen gaan dan weer zeggen van... Hé joh, je hebt hem weer niet afgekondigd. Dat doe ik dus wel. Tot aan het nieuws.